4 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Haar privémail verstuurde, maar de FBI concludeerde vorige week dat ze dat wel heeft gedaan. De kans dat Clinton hiervoor alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd is klein... maar de kwestie kan wel haar campagne voor de presidentsverkiezingen beschadigen. Rotterdamse agenten hebben gisteravond opnieuw hun pistool getrokken vanwege een nepwapen. Agenten schoten in het centrum bijna een jongen van 15 neer... omdat ze dachten dat hij een echt pistool bij zich had... Bij zijn arrestatie bleek het om een nepwapen te gaan. Zondag loste een agent een waarschuwingsschot... toen jongeren met een niet van echte onderscheiden neppistool rondliepen. In een rechtbank in de Amerikaanse staat Michigan... heeft een gevangene twee gerechtsduurwaarders doodgeschoten. Een aantal omstanders, onder wie een plaatsvervangend sheriff, raakte gewond. De gevangene wist een wapen van een agent in de rechtbank in St. Joseph te bemachtigen. Hoe is nog onduidelijk. Na zijn actie werd de dader zelf doodgeschoten door agenten. De Europese Unie hoopt dat de nieuwe Britse premier Theresa May zo snel mogelijk duidelijkheid geeft over het Britse vertrek uit de EU. Brussel herhaalde nog eens dat Groot-Brittannië de procedure voor een brexit snel in gang moet zetten. Ook de Duitse bondskanselier Merkel zegt dat de Britten zo snel mogelijk duidelijkheid moeten geven. De verwachting is dat de Britse onderhandelingen met de Europese Unie in een stroomversnelling komen, nu May morgen al begint als nieuwe premier. Het weer in de kustprovincies kan vannacht nog wat regen voorkomen. In het binnenland klaart het op. De temperatuur daalt tot een graad of 14. Overdag opnieuw wisselvallig met zon, stapelwolken en buien met kans op onweer. Het wordt 19 tot 22 graden.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 They don't never have to pay, don't have no cars. Hang around in bars, try to hang around with stars. Like I'ma tell you show and prove, forget the fool. I think you better. Call him and tell him, come on, help you get your you need to call Tyrone.